Gisteravond ging 10 hectare natuurgebied in vlammen op tussen Schorel en Bergen. Het was de vierde brand in het gebied in een paar maanden tijd. En dat kan geen toeval zijn, zegt burgemeester Hafkamp. In Italië wordt morgen een algemene staking gehouden. De luchtvaart, het treinverkeer en de rest van het openbaar vervoer zullen zwaar ontregeld zijn. Ook bij de overheid en in het onderwijs leggen Italianen het werk neer. In Rome is een nationale demonstratie. De vakbonden eisen dat de regering Berlusconi werknemers beter beschermt tegen de gevolgen van de economische crisis. De bonden eisen onder meer hogere lonen en een verbod op gedwongen ontslagen. Ethiopië vraagt de internationale gemeenschap dringend om extra voedselhulp. Door de droogte lijden meer dan 6 miljoen mensen honger, zegt de regering. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties kan door tekorten niet voldoende voedselhulp geven aan Ethiopië. Hulporganisatie Oxfam zegt dat voedselhulp alleen niet genoeg is, maar dat er ook geïnvesteerd moet worden in onder meer de opslag van water en voedsel. In het noorden van Afghanistan is een legerhelikopter neergestort. Daarbij is een onbekend aantal mensen om het leven gekomen. Onduidelijk is nog of de helikopter van het Afghaanse leger is of van een buitenlandse troepenmacht. Volgens de plaatselijke autoriteiten is het toestel niet neergeschoten. Twee waterpolozusjes uit Borne zijn veroordeeld tot werkstraffen van 120 en 60 uur voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De zussen van 22 en 16 jaar hielden een jaar geleden tijdens een wedstrijd een tegenstandster die net had gescoord, zo lang onder water dat ze bijna verdronk. De zussen kregen ook twee maanden voorwaardelijk en ze moeten samen het slachtoffer 800 euro smartengeld betalen.